uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Op initiatief van Nederland hebben elf landen op de klimaatop in Glasgow afgesproken dat vanaf 2040 alle nieuwe vrachtwagens en bussen uitstootvrij moeten zijn. Onder meer Turkije, Canada en het Verenigd Koninkrijk doen mee. In 2050 moeten alle vrachtwagens en bussen die nog wel CO2 uitstoten van de weg zijn verdwenen. De landen gaan nu beleid maken om de afgesproken doelstellingen te halen. De commissie die namens het Huis van Afgevaardigden in de VS de bestorming van het Capitool onderzoekt... mag Witte Huisdocumenten van rond de bestorming inzien. Oud-president Trump probeerde dat via de rechter tegen te houden, maar hij kreeg geen gelijk. Het gaat onder meer om vertrouwelijke gesprekken en telefoondata. Direct na de uitspraak ging Trump in hoger beroep. In Papendrecht is gisteravond een man gewond geraakt bij een steekincident in een flat. Om aan zijn aanvaller te ontsnappen sprong hij vervolgens van de derde verdieping van de galerijflat. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Zijn verwondingen zijn niet levensbedreigend. Wat aan de steekpartij vooraf ging is niet bekend. Er is nog niemand aangehouden. IC-arts Diederik Gommers wil dat er zo snel mogelijk begonnen wordt... met het toedienen van boostervaccins. Dat zei hij in Nieuwsuur. Volgens hem gaat de stijging van coronapatiënten in het ziekenhuis harder... dan de RIVM-modellen hadden berekend. Niet eerder hebben IC's zo'n groot gevaar gelopen om code zwart te bereiken, waarschuwt Gommers. De Amerikaanse ruimteorganisatie NASA verwacht op zijn vroegst pas vanaf 2025 weer mensen op de maan te zetten. Dat is een jaar later dan eigenlijk de bedoeling was. De belangrijkste reden voor de vertraging is een rechtszaak over de maanlander die nog gebouwd moet worden. Zowel SpaceX van Elon Musk als Blue Origin van Jeff Bezos willen die bouwen. Het weer. Vandaag kan in het noorden wat regen vallen. In de rest van het land blijft het droog en schijnt af en toe de zon. Het wordt een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de AWB. Er staat nog een korte file op de A10, de ring van Amsterdam, bij de Koentunnel.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 that it's on her wedding she's so right for me. Her daddy disagrees. He's always hated I never got she's mine. her away Cause anyway she didn't wanna stay So please believe me when I say It's I crashed away It's better than regretting she got his name She can't take the She didn't wanna say his second name in the world today.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 Dat zegt IC-arts Diederik Gommers tegen Nieuwsuur. Volgens Gommers hebben IC's niet eerder zo'n groot gevaar gelopen om code zwart te bereiken. Op initiatief van Nederland hebben elf landen op de klimaatop in Glasgow afgesproken dat vanaf 2040 alle nieuwe vrachtwagens en bussen uitstootvrij moeten zijn. Onder meer Turkije, Canada en het Verenigd Koninkrijk doen mee. De kerstbomenbranche hoopt de komende tijd het verkooprecord van vorig jaar te evenaren. Toen verkochten winkels bijna 3 miljoen bomen. De omzet was 15 tot 20 procent meer dan in 2019, waarschijnlijk vanwege corona. Het weer in het noorden kan wat regen vallen, in de rest van het land droog. Het wordt een graad of 12. eyes tell the brain you should feel ashamed. Everyone needs it, baby, and I feel the same. Didn't quite catch on, babe.